Dikter de Hark met het NOS Journaal. Een Afghaanse militair heeft Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. 17 anderen zijn gewond geraakt, vermelden de NAVO en bronnen bij de Afghaanse veiligheidsdiensten. De schutter zou zijn gearresteerd. Vannacht kwamen zes Amerikaanse militairen om toen in Afghanistan hun helikopter neerstortte. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar volgens de NAVO waren er geen gevechten in het gebied. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. Het 155 meter lange schip met 21 bemanningsleden ligt muurvast in het zand en komt voorlopig niet los. Het schip ligt een paar honderd meter uit de kust en kwam uit Amsterdam. De kustwacht bekijkt eh, met een vliegtuig of er olie is gelekt. Het vastgelopen vrachtschip vaart onder Filipijnse vlag. Voor starters wordt het vrijwel onmogelijk een huis te kopen als ze een hypotheek voor 90% kunnen krijgen. Dat zegt de stichting die de nationale hypotheekgarantie verstrekt. Het voorstel om de hypotheek te beperken tot 90% komt van de Nederlandse bank. Die wil daarmee de totale hypotheekschuld van de Nederlanders verminderen. Maar starters zouden daarvan de dupe worden. Voor een gemiddelde starterswoning moeten ze dan ruim 30.000 euro aan eigen geld hebben. En de meeste starters hebben dat niet. Rond de jaarwisseling zijn er minder vuurwerkslachtoffers behandeld in het ziekenhuis dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. In totaal melden zich 670 mensen bij de spoedeisende hulp, 5% minder dan in 2010. Ook vielen er afgelopen jaarwisseling geen doden door vuurwerk. Hoewel in de afgelopen vier jaar het aantal vuurwerkslachtoffers fors is gedaald, maakt consumentenveiligheid zich wel zorgen. De verwondingen waaraan mensen werden behandeld zijn vaak ernstig. Tussen de 200 en 300 mensen hadden volgens consumentenveiligheid serieus oogletsel. Het weer, opklaringen en buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag vooral in het noorden hier en daar zon. Temperatuur 5 graden in het oosten en een graad of 8 aan de westkust. Morgen en ook zondag blijft het wisselvallig. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd.